Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon is benoemd tot ridder Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij kreeg de koninklijke onderscheiding omdat hij zich de afgelopen tien jaar onvermoeibaar heeft ingespannen voor vrede, veiligheid en gerechtigheid in de wereld. Ban is vanmiddag bij de opening van het nieuwe complex van het internationaal strafhof. Dat wordt geopend door koning Willem-Alexander. Het Openbaar Ministerie gaat een hoger beroep in de zaak tegen Bart van U, de man die Els Borst en zijn zus om het leven bracht. Volgens het OM moet hij naast TBS ook een gevangenisstraf krijgen. Justitie denkt dat van U wel degelijk gedeeltelijk toerekeningsvatbaar was. De rechter legde van U vorige week TBS op en oordeelde dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was. Volgens de rechter doden hij Els Borst en zijn zus Lois in een plotselinge opwelling. Het Openbaar Ministerie zegt dat niet uitgesloten kan worden dat Bart van U ook reële motieven had voor zijn daden. Het OM had eerder acht jaar cel en tbs tegen hem geëist. Het dodental van de aanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul is opgelopen tot 28. Bij de aanslag in de zwaar beveiligde groene zone van de stad raakten meer dan 300 mensen gewond. Een groot aantal gebouwen is beschadigd. Onder de slachtoffers zijn burgers en leden van de Afghaanse veiligheidsdiensten, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Verschillende media schrijven dat een autobom de oorzaak was van de explosie. Het boekenweekgeschenk 2017 wordt geschreven door Herman Koch, de schrijver van de succesroman Het Diner. Koch schrijft al meer dan 25 jaar romans en korte verhalen en bij het grote publiek brak hij door met de televisieserie vet en de kantoorcomedie Debiteuren Crediteuren. Dit jaar was het boek Broer van Esther Gerritsen het boekenweekgeschenk. Het weer tot besluit landinwaarts komen stapelwolken voor, maar het blijft droog. Het wordt vanmiddag 11 tot 14 graden. Morgen is het vrij zonnig, maar de warmste dag van de week is donderdag met lokaal 17 graden. Vanaf vrijdag wordt het een stuk kouder en in de loop van het weekend ook wisselvalliger. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad op de A12 Den Haag richting Utrecht...